van Eck met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Dubai is een brandstoftank in brand gevlogen na een droneaanval. Er zouden geen gewonden zijn gevallen, maar de brand is nog niet onder controle. Waar de drone vandaan kwam, wordt niet gemeld. Saoedi-Arabië meldt dat het vannacht in een uur tijd 34 drones uit de lucht heeft geschoten. Gisteren meldden meerdere golfstaten ook al dat ze luchtaanvallen van Iran hadden onderschept. President Trump zegt dat de NAVO een zeer slechte toekomst heeft... als de andere landen niet helpen met het heropenen van de straat van Hormuz. Trump deed een uitspraak in de Financial Times. Mogelijk probeert hij met het interview de druk op andere landen op te voeren... om militaire hulp te sturen bij het heropenen van de zeestraat... die door Iran is geblokkeerd. Tot nu toe heeft geen enkel land concrete hulp toegezegd. Wel zouden EU-lidstaten een plan bespreken om marineschepen te sturen... Het zou gaan om een uitbreiding van een bestaande missie. Acteur Sean Penn heeft de Oscar voor beste mannelijke bijrol gewonnen... voor zijn rol in de film One Battle After Another. Het is de derde Oscar voor de acteur... die trouwens niet bij de uitreiking aanwezig is. De Oscar voor beste vrouwelijke bijrol ging naar de 75-jarige Amy Madigan... voor haar rol van tante Gladys in de horrorfilm Weapons. K-pop Demon Hunters won de Oscar voor beste animatiefilm... Deze nacht worden de belangrijkste filmprijzen voor de 98ste keer uitgereikt. Hulpverlener Pieter Wittenberg is overleden. Hij was vooral bekend door een rechtszaak in Griekenland. Wittenberg werd aangeklaagd voor mensensmokkel... omdat hij boten met vluchtelingen had geholpen. Begin dit jaar werd hij nog vrijgesproken. Pieter Wittenberg was 78 jaar. Het weer vanuit het westen trekt een regengebied over... en op sommige plaatsen kan het flink doorregenen. Het koelt af naar een graad of 5. De komende dag wisselvallig met vooral smiddags wat ruimte voor de zon...